charmant. Een echte vrouw. Je zei ik blijf je eeuwig trouw. Al wat je vroeg heb ik gedaan. Maar na die droom liet jij me staan. je die nacht met jou. Toen het lot ons samenbracht, zag ik je als mijn vrouw. Maar ik heb je niet weer gezien. Ik weet niet waar ik dat aan heb verdiend. Het was voor mij een sprookjesnacht nacht als jou. Maar wat zal mijn toekomst zijn? Kwam jij nu maar gauw. Een echte vrouw. Je zei, ik blijf je eeuwig trouw. Al wat je vroeg, heb ik gedaan. Maar na die droomnacht liet jij me staan.